uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Radboud Universiteit in Nijmegen en de Erasmus Universiteit in Rotterdam... adviseren studenten die voor hun studie in Hongkong zijn... om terug te komen naar Nederland. Rond universiteiten in Hongkong is het al tijden onrustig... door gewelddadige protesten tegen het stadsbestuur. De afgelopen dagen liep het geweld uit de hand. De Universiteit in Nijmegen biedt aan om de reiskosten te vergoeden. De Kruif Foundation heeft een kort geding aangespannen tegen Kruif-biograaf Auke Kok. In de gisteren verschenen biografie van Johan Cruijff staat dat de stichting jaarlijks een miljoen euro naar Cruijff overmaakte. Dat was voor het recht om zijn naam en beeld te gebruiken bij het promoten van de stichting. De Cruijff Foundation noemt de bewering van Kok volstrekte onzin en wil het boek uit de handel laten halen. Het kortgeding dient vanmiddag in Amsterdam. Israël heeft afgelopen nacht in de Gazastrook opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op terreurorganisatie Islamitische Jihad. Daarbij zouden twee mensen gewond zijn geraakt. Volgens Israël zijn de aanvallen een reactie op raketten die gisteravond vanuit Gaza zijn afgevuurd op burgers in het zuiden van Israël. De meeste raketten werden onderschept. Gisterochtend bereikte een islamitische jihad in Israël een staakt het vuren na twee dagen van geweld. Daarbij vielen aan de Palestijnse kant zeker 34 doden. In Israël raakten tientallen mensen gewond. Amsterdam geeft vanaf volgend jaar geen subsidie meer aan scholen... die van ouders een vrijwillige bijdrage vragen van meer dan 225 euro. Nu wordt op sommige Amsterdamse scholen tot wel 700 euro gevraagd van de ouders. Volgens de verantwoordelijke wethouder leidt dat tot ongelijke kansen... omdat niet iedereen dat geld op tafel kan leggen. En ook zegt ze dat ouders de vrijwillige bijdrage lang niet altijd als vrijwillig ervaren. Amsterdam is van plan om het maximumbedrag over twee jaar nog verder te verlagen. Het weer. Het blijft bijna overal droog en vanmiddag wordt het een graad of 6.